Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft vannacht de handen vol gehad. Op verschillende plaatsen was het onrustig. In Den Haag liep het uit de hand in de Schilderswijk en Transvaal. Er werden brandjes gesticht en gooiden relschoppers met zwaar vuurwerk. Ook gooide iemand een steen door de ruit van een ambulance. In Urk werden agenten bekogeld met vuurwerk. Ook in Roermond en Stijn in Limburg werd er met knallers gegooid. Minstens 28 relschoppers zijn opgepakt. De testlocatie in Emmen zit vandaag op slot. Gisteren was er een kleine brand en daarom blijft de boel dicht. Dik 200 mensen die een afspraak hadden staan moeten daarom naar de GGD-teststraat in Meppel. In Groningen is een trein op een scooter geknald die op het spoor lag. De politie noemt het een misselijke grap van iemand die de deelscooter express op de rails heeft gelegd. Niemand raakte gewond. Door de botsing lag het treinverkeer bij Groningen ruim een uur plat. En PSV heeft goede zaken gedaan. De Eindhovenaren wonnen gisteren met 2-0 van Vitesse en staan daardoor nu bovenaan. De keeper van PSV, Joel Drommel, hoopt dat bondscoach Louis van Gaal heeft meegekeken en hem opneemt in de selectie voor het WK in Qatar. Wat ik vandaag heb laten zien moet ik gewoon door blijven trekken nu. En eh, ja, dat de bondscoach zo lastig mogelijk maken. Het is nu 100% dat, we, eh, dat een WK gespeeld gaat worden. En eh, daar wil je gewoon bij zijn. Je bent nu 25. En eh, ja, hoe mooi zal het zijn? PSV staat nu drie punten voor op Ajax. De Amsterdammers moeten vanmiddag aan de bak. Heracles won thuis met 3-1 van Fortuna. AZ NEC eindigde in 1-1. En Twente won uit tegen Sparta met 1-0. Het weer, aardig wat zon vandaag, maar er trekken ook buien over het land. En het is een graad of 10. Komende nacht koud, er is kans dat het gaat vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 en ondergetekende Peter den Boer. En samen zijn wij onze platenkasten ingedoken. Sterker nog, we hebben bij elkaar aangewezen in de platenkasten wat we vandaag gaan draaien. Ik begon met eh, Mulder en Mulder, het legendarische niet meer bestaande duo. En eh, we gaan verder met Sarah Vaughan, Live Douw Swell. thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand, would kiss me pretty, would hold my hand. Both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me holler, I choose a sweet lollapalooza show. onmiskenbaar eh, mevrouw Sarah Vaughan... met eh, een standard Dow Swell. Ik heb nu eh, de Donna Jones Quartet op de draaitafel liggen. Dat is een, iemand die ook zijn sporen heeft verdiend... en een cd heeft gemaakt met alleen maar jumping nummers. En we gaan hem horen... Eh, Donna Jones met de begeleiding The Brushes. Het, is, het swingt. Het is een eh, jumping. En it's a good day. Baby, won't you please come home? Cause your daddy's all alone I have tried in vain Never no more to call your name Ooh, babe. When you left, you broke my heart But that will never, never make us part Every hour in the day You can hear me say Baby, won't you please come home Look out, baby. Baby, won't you please come home? Come on home now. Eh, een prachtig stuk Baby Won't You Please Come Home... de Dona Jones Quartet. Zoals gezegd, luisteraars, ben ik vandaag vergezeld, van, eh, vergezeld door... Eh, mijn leermeester bij ZFM vele jaren geleden. iemand die ook heel veel jaren platen heeft gedraaid. En ik, leuk dat hij er vandaag weer is. Fred Kroonsberg. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen. En ehm, ja, Fred. Jij gaat natuurlijk eh, allemaal eh, ook dingen draaien. Eh, heb jij een thema voor vandaag? Nou, ik ben in mijn collectie gaan grasduinen. En dan kom ik dus bij een hele hoop mensen... die hier ook als medewerker bij ZFM Jazz hebben geacteerd. En die staan op platen. Die staan op cd's. En dat is natuurlijk erg leuk... Want dat betekent dus dat je dan eh, bijvoorbeeld uh, Adam Spoor tegenkomt. Ja. Ook jou bekend natuurlijk. Ja, En hij heeft eh, samen met anderen, vooral Haarlemers ook... een post geleden voor Malawi Jazz een aantal opnames gemaakt. En een prachtig nummer daarvan is Fine and Mellow. En dat wordt, ik zeg dan altijd, mevrouw Kaart... Maar eh, Jolanda Kaart is een van de zangeressen. Het is geen makkelijk nummer. Want ja, Billy Holiday heeft dat nummer guld gemaakt. Ja. Maar zoals zij dat zingt, heb ik alle respect voor. Oké. Kaart op de trompet... Adam Spoor de tenorsax... Frans van Tongeren de piano... Rob Veenhuizen op de bas... en Kees van Lent... Good old Kees van Lent op het slagwerk. Ik ga eh, een stukje draaien van een trio Frans de Wijs. Een pianist die helemaal in de stijl speelt van eh, Errol Garner. En hij wordt begeleid door een eh, door wat wij noemen een stalen begeleidingsduo... Ruud Jacobs op de bas en Peter Ipma op het slagwerk. The Way You Look Tonight. The Way You Look Tonight. Het eh, trio van Frans de Wijs. Ja, ik ga het nu eh, hebben over big bands. Je hebt hele kleine big bands en grote big bands. En in de platenkast van mij zag ik een opname uit 1980, eh, een LP. Jazzomatic 4 heet dat. En verdraait nog aan toe een foto van een man, de drummer... met een grote dikke baard en een zwarte kop haar... En dat was Peter den Boer. En ik heb van hem vernomen dat hij op dit moment ook nog steeds bezig is met big bands. Maar dat zal wat groter zijn, Peter. Ja, dat is groot. De Jazzomatic voor noemde zich, of werd genoemd... en eh, dat was de ondertitel... The Smallest Big Band in the World... vanwege de bijzondere bezetting. Daar uh, eh, in, eh, een, een bassaxofoon speelde daar in dat kwartet. En op eh, bespeeld door de beste bassaxofonist van Nederland, Ronald Jansen Heidmaier. En die speelde niet alleen de solo's, maar ook de baspartijen op ingenieuze wijze samen met de piano. En het vormde een prachtig geheel. Ja, ik heb een eh, nummer van deze LP uitgezocht. Ik heb begrepen dat je hem eh, al zelf in je collectie hebt. Anders had je hem van mij gekregen. <laughs> Maar we laten gaan luisteren naar I'm Looking Over a Four-Leaf Club. kisses ago. van de dubbel cd... waarin zij twee portretten van Chad Baker zingt. En dat is genieten natuurlijk vooral voor de mensen die al kaarten hebben... op voor 12 eh, december aanstaande. Want eh, het is al uitverkocht in de krocht. En dat is natuurlijk boffen, want Vee eh, is een fantastische zangeres... en ze wordt natuurlijk begeleid door Cor Bakker. En dat is ook niet de eerste de beste. Dus ehm, alvast een voorproefje heeft u nu gehoord. I Remember You. Ja, en die V. Klaas, eh, eh, eh, gelieerd aan Chad Baker... doet mij weer denken aan de cd... waar Chad Baker samen met Jerry Mulligan... een opname hebben gemaakt. En dat noem ik altijd huiskamer jazz niet oneerbiedig bedoeld... maar juist omdat het zo eh, fijnzinnig is. En de volgende opname zou zomaar een eh, middag in de krocht kunnen verbeelden. Chad Baker Quintet Pro Defunctus. Hij werd ontdekt op 16-jarige leeftijd op een amateurconcours. En het is een hele grote geworden. En ik heb een 45 toeren van haar in handen gekregen. En eh, het nummer is van 16 augustus 1956... met Paul Smith op de piano, Barney Kessel... gitaar, Joe Mandraken op bass en Elvin Stoller op de drums. Laten we gaan luisteren naar Elvin Gerald... met het schitterende nummer I Can't Give You Anything But Love. and happiness, and I guess all those things you've always pined for.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 Pops can give you many things. Papa doesn't show anything but love, yes. Oh, yes. Ja, Ella, dus onsterfelijk en wat een talent was dat. Ella Fitzgerald. Ik heb nog een ander talent... Um, de mannelijke tegenhanger, een mannelijke tegenhanger. En dan heb ik het over meneer Tony Bennett... die nog maar twee maanden geleden volgens mij besloten heeft... de 90 jaar dik gepasseerd te zijn om te stoppen met optreden. Ongelooflijk, hij heeft nog wel voor, voor dat besluit... heeft hij nog maar weer een, een LP of een cd opgenomen, een box met eh, fantastische nummers... want aan zijn stem mankeert nog niks. En zeker niet eh, gezien zijn leeftijd. Ik ga nu eh, draaien een stuk dat bekend is geworden door... <laughs> ja, mevrouw Nina Simone. Maar zoals hij het zingt, zingt hij het. My Baby Just Care. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high-tone places. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. baby's no Brando fan. Rock Hudson is not her man. My baby just cares for me. My baby don't care for Tyrone Power. She'd rather be with me by the hour. Jeff Chandler is not her style, and Liberace's smile is something she just can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, she answers my prayers for. My baby just cares for little old me. At least that's what she tells me, anyway. Caramella zegt... dan eh, gaan een aantal harten hier in Zandvoort eh, weer open. Want dat was toch wel een eh, fantastische nachtclub. Ik weet nog wel, dat ik had een nicht en die kwam uit Amerika. Die woonde in Amerika. En die nam mijn moeder dan mee naar de, naar de nachtclub in, in Zandvoort. En dan kreeg ik 78 toerenplaten van Little Ebner... die ook daar opgetreden heeft... Maar de volgende dag was mijn moeder niet aanspreekbaar... want dat waren natuurlijk grote feesten en toen werd er ook al gestapt. Rita Reis heeft erop getreden. Millie Scott, Greetje Kouwveld, Joost van Marcella, Descartes, Kees Smal. Noem het maar op. En het vaste huisorkest was daar Ger Dijkshoorn. Ik heb in elk geval een plaatje gevonden van de Whiskers. En ik ga het nummer draaien van die tijd. Geniet ervan. Stop not now. Ja, uh, Dijkshoorn, daar ga ik je iets van vertellen. Die, eh, eh, dit plaatje is een, een heel goed voorbeeld van de tijds, het tijdsbeeld van toen. moet je voorstellen, de jazzmuziek was op dat moment... zo tot, tot begin jaren zestig leidend. Hè? Dus, dus feestjes en schoolavonden werden allemaal opgeluisterd door jazzgroepen. En Gert Dijkshoorn was een, eh, een prima muzikant... die met veel uh, eh, eh, jazzcombo's uh, optrad. Tot ineens de kentering kwam. Want er kwam de popmuziek die kwam op. En steeds meer jazzorkesten die, die hadden een veel minder of geen werk meer. En die, een aantal deed verwoede pogingen om dan toch nog die overgang mee te maken. Dus die gingen eh, ehm, muziek maken waar nog eh, heel veel jazz-invloeden in zaten... maar die toch al richting van die popmuziek gingen. Want het jeugdige publiek, de, de dansend publiek, uh, pikte dat nog net... En een paar jaar later was het afgelopen. En toen kreeg je dus een, ernst, een ernstige scheiding tussen de popliefhebbers en de jazzliefhebbers. Toen is die jazzmarkt veel kleiner geworden. Die bestaat natuurlijk nog steeds, maar die markt is natuurlijk beduidend kleiner dan de, de popmuziek. En, en die Gert Dijk, maar ook de, de Diamond Five bijvoorbeeld. Eh, Louis van Dijk is ook zo'n mooi voorbeeld. Die ging op een gegeven moment ook... Uh, Lennon en McCartney ging die spelen om, om maar... Eh, eh, in de markt blijven. Ja, Dutch het ook. Die gingen ook... Eh, ja, die gingen... Maar, Marina eh, gingen ze... Ja, Marina, ze, ja. Gingen ze Marina, <laughs> op ja. de plaats zetten, ja. Ja, wat dat betreft nog even een aanvulling natuurlijk. Want ik wil dan toch een beetje reclame maken voor de doorkaswinkel in Heemstede. Op de Herenweg 101. Daar sta ik elke zaterdag van uh, 10 tot 12 in een speciale LP, CD en DVD hoek. En daar wordt ook muziek gedraaid. Maar er zijn ontzettend veel eh, platen voor eh, gangbare prijzen. dat mag ik het wel noemen. 1 euro voor een eh, LP is niet veel geld. En als het heel apart is, dan is het ietsje duurder. En ik zie Peter Den Boer daar ook af en toe verschijnen... om zijn collectie heerlijk, aan te vullen. Heerlijk, Dus als u nog platen over heeft, kunt u die ook brengen. Het is op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 10 uur tot 3 uur... En eh, kom eens langs, zou ik zeggen, bij, eh, bij de mooiste eh, winkel van, van, van Heemstede op dit moment. Kringloopwinkel. Ja, en ik kan uit ervaring zeggen dat de jazzcollectie daar fantastisch is. Ik ga nu iets draaien, want daarvoor zijn we hier ook. we zijn al richting klok van 11 uur. Fred Kroonsberg is vandaag de gast. Peter den Boer is de ben ik. <laughs> en wij samen hebben het programma voor vandaag samengesteld. We gaan nog een paar stukjes draaien. Dan is het eh, reclame en nieuws. En eh, daarna komen we terug voor nog een heel uur. Eh, iemand die altijd stabiel is geweest... in zowel de filmwereld als de jazzwereld... is mevrouw Doris Day. Ja, en daar gaan we nu naar luisteren. like you cures everything gloomy, turns wrong into right, brightens the night, brings happiness to me, makes me luckier than throwing a seven, takes me nearer to heaven than anyone's allowed to do. When your heart is talking, I feel like I'm walking on a cloud with someone like you. Someday I'll find someone I can boast to, somebody to hug, a bug in a rug to snuggle up close to. And whenever I do, do you know who I give the most to? You pray on my mind, stay till I find someone like you. to me Makes me luckier than throwing a seven Takes me nearer to heaven than any other boy could do My pockets are burning to spend all I'm earning on the world With someone like you someday I'll find Someone I can boast to Somebody to hug a bug in a rug to snuggle up close to. whenever I do, do you know who I'll give the most to? You pray my mind, stay till I find someone like you for me. Until I find someone like you. Ja, Someone Like You, Doris Day. we gaan nu het uur afsluiten.